Jobboot met het NOS-journaal. Sinds vanavond 8 uur is de A1 richting Amersfoort tussen Diemen en Muiderberg tot maandagochtend volledig afgesloten. Dan gaat de nieuwe A1 open. Rijkswaterstaat is begonnen aan de afronding van een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Ter hoogte van Muiden komt het grootste aquaduct van Europa met 12 rijstroken onder de vecht door. Dit weekend wordt ook de nieuwe spoorbrug over de A1 aangesloten. Daardoor rijden er een week lang geen treinen van en naar Flevoland. In richting Amsterdam blijven dit weekend wel twee rijstroken op de A1 open. Het ambulancevervoer door de lucht van en naar de Waddeneilanden komt in handen van de ANWB. De bond heeft de aanbesteding gewonnen en mag het transport de komende vijf jaar verzorgen. De ANWB begint in november met het spoedvervoer. Gemiddeld gaat het om zo'n 25 vluchten per maand. De 27-jarige terreurverdachte in het Oost-Duitse Eisenhüttenstad, die woensdag werd opgepakt en later weer werd vrijgelaten, is vanmiddag opnieuw opgepakt. Er wordt er nu van verdacht dat hij informatie over explosieven en doelen voor aanslagen heeft uitgewisseld met een 30-jarige medeverdachte. De politie is ook naar hem op zoek. Ze hadden via WhatsApp contact met elkaar over een stadsfeest dat de komende week in Eisenhüttenstad wordt gehouden en dat mogelijk geschikt was als doelwit voor een aanslag. In de Amerikaanse stad Miami Beach zijn vijf besmettingen met het Zika-virus geconstateerd. Dat heeft de gouverneur van Florida bekendgemaakt. Het gaat om twee inwoners van Miami Beach. De andere besmette personen komen uit New York, Texas en Taiwan, maar zijn wel pas in de stad geweest. Het Zika-virus wordt verspreid door muggen. Het is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen. En wordt daarom aangeraden Miami Beach voorlopig te mijden. En dan het weer bewolkt en vooral in het noordoosten nog geregeld buien. Vannacht overwegend droog, de temperatuur daalt tot 15 graden. Morgen af en toe zon, maar ook geregeld een bui.